Of kent u iemand die zich afvraagt of de toetsen van de telefoon niet wat groter kunnen? Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Hij vergeleek die berichtgeving met antisemitisme, omdat de hele kerk de schuld krijgt in plaats van de individuele daders. De Centrale Raad van de Joden in Duitsland noemt die uitspraak beledigend en het Simon Wiesenthal Centrum eist dat de paus persoonlijk excuses maakt. Het burgerinitiatief over de TBS-wetgeving heeft steun gekregen van 41.000 mensen. Dat betekent dat de Tweede Kamer erover moet praten. Het initiatief komt van de ouders van een zevenjarig meisje dat vorig jaar werd ontvoerd en misbruikt. Een van de daders weigerde mee te werken aan een psychologisch onderzoek en kreeg daardoor geen TBS. De ouders willen een wetswijziging waardoor dat niet meer kan gebeuren. In Eigelshoven bij Kerkrade is een gebouw met erin negen bedrijven door brand verwoest. Het vuur brak gisteravond rond half elf uit, waardoor is nog onbekend. De politie heeft een automobilist opgepakt die tijdens de brand dwars door een afzetting heen reed. Enkele mensen konden nog net op tijd opzij springen. In, in het noordoosten van Peru zijn zeker 28 doden gevallen door een modderlawine. Tientallen mensen worden nog vermist. De brei van modder en stenen heeft een compleet dorp bedolven waar ruim 400 mensen woonden. De modderlawine was het gevolg van hevige regenval in de Andes. In Washington is de bekendste butler van het Witte Huis overleden. Eugene Allen diende acht presidenten van Truman tot Reagan. Hij was een Afro-Amerikaan en veel presidenten vroegen hem advies over kwesties rond de zwarte Amerikaanse bevolkingsgroep. Zijn plichtsgetrouwheid was legendarisch. Een uitnodiging voor de begrafenis van president Kennedy sloeg hij beleefd af omdat hij na de plechtigheid de gasten wilde verwelkomen in het Witte Huis. Eugene Allen was negen.